Een vrouw uit Delft is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging voor het doodsteken van haar zoon van 9. De jongen werd twee jaar geleden thuis dood gevonden. De rechtbank acht doodslag bewezen, maar zegt dat er geen sprake is van moord. De moeder zou niets hebben gepland, maar haar zoon in een waan hebben gedood. De vrouw was eerder al volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. De rechter oordeelt verder dat er risico op herhaling is. Daarom krijgt de vrouw uit Delft TBS met dwangverpleging. De Nederlandse tandartsen spreken tegen dat de prijs van een behandeling de afgelopen tijd 10% is gestegen. Beroepsorganisatie NMT zegt dat een jaar geleden nog elk onderdeel van een behandeling apart werd vergoed. Nu wordt een vast bedrag voor een behandeling betaald. Daardoor zijn de tarieven niet één op één te vergelijken. De NMT heeft zelf 93.000 patiënten gevraagd naar hun tandartskosten. Daaruit zou blijken dat de prijzen ongeveer zijn gelijk gebleven of zelfs iets zijn gedaald. Minister Schippers dreigde vanmorgen om het experiment met vrije tarieven te staken, omdat de prijzen volgens haar zijn gestegen. Een jongen van 14 uit Amersfoort heeft bekend dat hij 10 vrouwen in de stad heeft aangerand. De jongen zat al een week vast. Hij werd vorige week opgepakt nadat hij een vrouw van 29 had belaagd. De politie sloeg meteen groot alarm en zette een helikopter in, omdat er meer aanrandingen in de stad waren gemeld. De jongen heeft nu bekend dat hij ook voor negen andere aanrandingen verantwoordelijk is. Hij blijft voorlopig nog vastzitten. Kredietbeoordelaar Fitch heeft Cyprus verder afgewaardeerd. Het land kreeg nu de junk-status. Vorig jaar kreeg Cyprus al een Russische noodlening van 2,5 miljard. De banken op Cyprus hebben veel last van de problemen in Griekenland. Ze bezitten voor miljarden euro's aan Griekse staatsleningen die veel minder waard zijn geworden. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de noordoostelijke helft van het land een enkele bui. Er staat een stevige westelijke wind en het is een graad of 17. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden.